12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wiebes zegt dat het rentebeleid van de Europese Centrale Bank tot nu toe niet heeft gewerkt. De ECB verlaagde gisteren de belangrijkste rente naar 0 Daarmee wil het instituut de economie en de inflatie aanzwengelen. Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, zal als een van de weinigen tegen die renteverlaging hebben gestemd, schrijft Financial Times. Knot laat zich al jaren kritisch uit over het beleid. Het is nog maar de vraag of de politie dieselauto's gaat aanschaffen, zegt staatssecretaris Dijksma van Milieu. Natuurorganisaties zijn boos, omdat er bij de aanbesteding van nieuwe politieauto's alleen de dieselvariant overwogen zou worden. Want dat zou belastingtechnisch goedkoper zijn. Dijksma zegt dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat er inderdaad dieselauto's worden besteld. Volgens haar is het een conceptaanbesteding. Ze roept de politie op nog eens goed naar die aanbesteding te, te kijken. Minister Plasterk noemt de bedreiging van de burgemeester van Amstelveen afschuwelijk. Burgemeester van het Veld is met de dood bedreigd... naar aanleiding van de komst van vluchtelingen naar haar gemeente. Ze kreeg vorige week een persoonlijke dreigbrief. De afzender is anoniem. Plasterk vindt dat iedereen vooral zijn mening moet blijven uiten. Dat mag van hem heel nadrukkelijk, maar je blijft met je tengels van mensen af, zei de minister. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in Parijs een van de cafés bezocht... die in november werden getroffen door de terreuraanslagen. Het koningspaar is in Frankrijk op staatsbezoek. Willem-Alexander en Maxima spraken met de eigenaar van Le Carillon... een medewerker, buurtbewoners en hulpverleners die aanwezig waren... tijdens of vlak na de aanslag. Gisteren stond Willem-Alexander ook al stil bij de aanslagen... tijdens het staatsbanket in het Elysée. Het weer in het noorden en midden bewolkt en plaatselijk mistig. Die mist verdwijnt geleidelijk en dan breekt de zon steeds meer door. Vanmiddag wordt het een graad of 9. Ook het weekend wordt vrij zonnig bij een graad of 10.